7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Turkije en het Griekse eiland Kos is een zware aardbeving geweest. Op Kos zijn er zeker twee doden en 120 gewonden. En ook in Turkije zijn tientallen mensen gewond geraakt. De beving had een kracht van 6,7 en heeft flinke schade aangericht. Brokstukken van gebouwen vielen naar beneden, ramen zijn gesprongen en veel panden zitten vol scheuren. Reddingswerkers op Kos gaan langs oude huizen om te kijken of er mensen bekneld zitten. Door een kleine vloedgolf waren er ook overstromingen. De Nederlander Harm Fichet, die in China vastzit voor de dood van zijn Chinese buurman, is in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar cel. Dat is een stuk lager dan de celstraf van 12 jaar die de rechtbank hem gaf. Fichet komt nu in november 2019 al vrij. Fichet is veroordeeld omdat hij zijn buurman van het dak zou hebben geduwd. De Nederlander zegt zelf dat de man dronken was en zijn evenwicht verloor. De zanger van de rockband Linkin Park heeft zelfmoord gepleegd. Chester Bennington werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Los Angeles. Het was precies de dag dat zijn goede vriend, rockicoon Chris Cornell, 53 zou zijn geworden. Die pleegde in mei ook zelfmoord. Linkin Park werd vooral bekend door de nummers In The End en Numb Encore met rapper Jay-Z. Chester Bennington was 41 jaar. De winnaar van de nationale haringtest van het AD is bekend. Het is vishandel Ruud den Haan in Rotterdam. Zijn Hollandse nieuwe kreeg een 10 voor de volle romige en zilte smaak. Van de 150 visboeren scoorde een derde een 8 of hoger. En bij 30 zaken was de haring ver onder de maat. Morgen staat de hele ranglijst in de krant. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben ook de tweede wedstrijd op het EK gewonnen. Op het kasteel in Rotterdam versloeg Oranje Denemarken met 1-0. In de 20e minuut schoot Sherida Spitsen een penalty binnen. Het weer blijft droog vandaag en de zon schijnt geregeld.